Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Zit je op de PABO, dan krijg je er nog wat toetsen bij. Op de lerarenopleiding moet namelijk nog meer aandacht komen voor taal en rekenen, vindt de onderwijsraad. Kirsty studeert aan de PABO en zegt dat ze nu al heel wat toetsen krijgt. De normering voor eh, deze toetsen is best wel streng. Je moet namelijk redelijk wat antwoorden goed hebben wil je de toetsen halen. Daarnaast vind ik het ook wel weer goed, omdat je natuurlijk ook als toekomstige leerkracht veel moet lesgeven in deze vakken als taal en rekenen. Dus dat is natuurlijk ook alweer... Uh, eh, je moet als leerkracht best een goed niveau hebben in deze vakken. Nou, dat vindt de Raad dus ook. Zij maken zich daar zorgen om, want lang niet alle kinderen kunnen bijvoorbeeld goed rekenen... en een hoop jongeren zijn niet al te best in lezen... Om dat te verbeteren moeten leraren in SP al tijdens hun opleiding hun eigen taal- en rekenskills een beetje opkrikken. De politie in Rotterdam ziet in zware geweldzaken steeds vaker jongeren voorbij komen, staat in de krant NRC. Moet je denken aan aanslagen op huizen met explosieven of automatische wapens. De afgelopen jaren was drie van de tien verdachten in dat soort zaken jonger dan 23. Dit jaar is dat vier op de tien. Een demonstratie in Amsterdam is verplaatst naar een ander plein. Komend weekend spreekt daar een bekende Britse complotdenker. De gemeente maakt zich zorgen en verplaatst de boel daarom naar het Museumplein. Op de Dam zijn namelijk andere demonstraties aan de gang... en er staan ook een paar tegenprotesten op de planning. Mariah Carey kan de komende maanden zonder zorgen haar kerstgeld tellen. Elk jaar komen er bakken van binnen door haar hit All I Want For Christmas Is You. Maar er was een kansje dat ze een deel af moest staan. Ze had namelijk een copyrightzaak aan haar broek hangen door de makers van dit nummer. Je hoort Vince Vance en The Valiant. Die hebben een nummer met dezelfde titel dat vijf jaar eerder uitkwam dan de hit van Mariah Carey. En ze wilden 20 miljoen dollar hebben. Hebben nu toch besloten om de zaak te laten vallen. Waarom is niet duidelijk. En het weer nog veel wolken en vooral in het westen kans op regen of motregen. Op andere plekken is het droog en zijn er vanmiddag ook opklaringen met zon.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 Think of war, y'all the feel for. Houston women, I jump ship, follow board. One of Miami women, they probably adore. Cali is jumping, hit the switch on a six four. When I time, y'all. <laughs> Rough Riders. You know, Teflon.